4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Nederlander die in Roemenië een meisje van 11 zou hebben vermoord... en gisteren is verongelukt, werd door de politie in de gaten gehouden. De man van 47 is waarschijnlijk bewust tegen een vrachtwagen gebotst... om zelfmoord te plegen. Volgens het OM werd de man op afstand door de politie gevolgd... van een directe achtervolging, zoals in sommige media is gesuggereerd... was volgens het OM geen sprake. Een meisje in Winschoten heeft volgens haar familie zelfmoord gepleegd... omdat ze de zelfmoordpreventielijn niet wist te bereiken. Ze dacht ten onrechte dat het nummer 113 is... maar het is 0900 0113. De verwijzing naar 113 geldt alleen voor de website van de zelfmoordpreventielijn. De organisatie begrijpt dat het verwarrend is... en hoopt dat er toestemming komt om telefoonnummer 113 vrij te geven voor de preventielijn. Kamerleden van CDA, PvdA en D66 hebben hier Kamervragen over gesteld. Minister Hoekstra denkt na over een wet waardoor ex-kankerpatiënten zich makkelijker kunnen verzekeren. Nu is dat vaak moeilijk. Kankerpatiënten die genezen zijn verklaard... hebben vaak nog jaren problemen bij het afsluiten van een overlijdensverzekering. Bijvoorbeeld voor een hypotheek. Hoekstra gaat nu eerst met de verzekeraars praten... om te kijken of ze zelf een plan hebben. Zo niet, dan komt hij met een wet. De Amsterdamse ja-ja-sticker voor op brievenbussen mag blijven. Dat heeft het gerechtshof bepaald. Door de invoering krijgen huishoudens in Amsterdam alleen reclamedrukwerk als ze een sticker op hun brievenbus plakken. Geen sticker betekent geen folders. Adverteerders die toch folders verspreiden riskeren een boete. De reclamebranche probeerde de invoering terug te draaien. Wethouder Van Dorning vindt de uitspraak van de rechter mooi nieuws in de strijd tegen papierverspilling. Huishoudens zonder sticker zouden volgens de wethouder zo'n 33 kilo papier per jaar besparen. En dan het weer in de loop van de middag vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regen. Het is een graad of 19. Vanavond wordt het droger, morgen wisselend bewolkt en vooral in de zuidelijke helft van het land buien. Het wordt dan zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANBB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen zo'n 10 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Battenverdorp ruim 5 minuten. A27 Almere-Utrecht bij knooppunt Rijns weer 10 minuten. Op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn bij Rijnzaterwoude 5 à 10 minuten.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 Cambiamos de escena, de hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te yo pago mi condena. waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light. I told a joke, and we shared a smoke or five? I said, I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna leave you now. Let's take a long so I gave it back. You said somebody had hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that. I said, I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna lose you, I don't wanna lose you now. Let's take a long internet.